Dit is Groen Tjepkema met het NOS Journaal. De Griekse premier Tsipras komt in zijn bezuinigingsvoorstel nu toch tegemoet aan veel eisen van Europa. In de plannen staat onder meer dat restaurants, hotels en vervoerbedrijven meer belasting moeten gaan betalen. Ook is Griekenland van plan flink tekorten op de pensioenen en defensie. Met de nieuwe plannen hoopt het land in ieder geval 50 miljard euro aan noodsteun te krijgen. Het Griekse parlement moet vandaag nog beslissen of het akkoord gaat met het voorstel van Tsipras. In het centrum van Ede mogen de winkels voortaan op zondagmiddag open. Een nipte meerderheid in de gemeenteraad stemde gisteravond voor. In de andere dorpen van de gemeente blijft de zondagsrust bestaan. Winkelen op zondag ligt in Ede gevoelig. Bij een referendum in juni stemde bijna 60% van de inwoners, vooral die van de omliggende dorpen, tegen de zondagsopenstelling. Rotterdam gaat zijn uitgaven online zetten. Het gaat om alle uitgaven, dus ook om kleinere kostenposten... zoals de declaraties van raadsleden, meldt het ANP. Wie nu inzage wil in de gemeentelijke geldstroom moet daar vaak een WOP-verzoek voor doen. Zo'n procedure kan weken of maanden duren. Volgend jaar worden de uitgaven van enkele gemeentelijke afdelingen in Rotterdam al online gezet. Daarna volgt de rest van de organisatie. Bouwbedrijf Volker Wessels wil in de toekomst plastic autowegen aanleggen. Het zijn wegen die met 100% gerecycled materiaal worden gemaakt. Een plastic weg kan volgens het bouwbedrijf tegen zowel zware vorst als extreme hitte. Daarnaast is het sneller aan te leggen en zou de levensduur van wegen ermee verdrievoudigd worden. In Indonesië zijn vier vliegvelden dicht vanwege een aswolk uit de vulkaan Raung op Oost-Java. Dat meldt de Indonesische vliegmaatschappij Garuda. Een van de getroffen vliegvelden is dat van de Balinese hoofdstad Denpasar, zo'n 150 kilometer ten oosten van de vulkaan. Veel toeristen maken gebruik van die luchthaven op Bani. Het weer, wordt vandaag vrij zonnig en 20 tot 24 graden.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 Ja, geen eh, cool jazz, maar mainstream jazz natuurlijk. ja, misschien is het ook wel een beetje cool. we begonnen natuurlijk weer met Bebel Gilberto Summer Samba of So Nice. mooi nummertje om mee te starten. En dan gaan we door naar ja, wat wij wel weer noemen de echte jazz. Randy Weston. Amerikaanse jazzpianist. Eh, eh, ze heeft een beetje de stijl, eh, een beetje Duke Ellington, Thelonious Monk-achtig. En heeft een cd gemaakt, LP Little Niles. dat was 1958. Daar staat een leuk nummer op. Nice Eyes. dat was eh, Randy Weston. En eh, ja, dat, toen viel me op. Eh, volgende week is natuurlijk Noordzee Jazz Festival. En ik zag daar een naam bij staan van een tijd geleden. Sergio Mendes, die komt ook optreden. En dat vond ik wel grappig, want die heeft ooit de, de, de tekst geschreven... bij een lied van Hanni Mancini. Slow Hot Wind. Uh, ik vind het leuk om van Sergio Mendes dat nummer nu is te draaien in zijn bewerking. Slow Hot Wind. Dus eh, allemaal naar het Noordje eh, Jazz Festival. Nou ja, allemaal. Het is vrij prijzig natuurlijk een kaartje. Maar zeker de moeite waard. Een ander eh, nummer wat door veel mensen gespeeld wordt... Uh, Toet Stielemans heeft het gedaan. Maar het, te veel om op te noemen. Wordt ook gespeeld door orkest van Woody Herman. The Summer of 42. Nederlandse eh, jazz-klarinetist, eh, alt- en saxofoon, eh, zanger en big band dirigent, zou ik maar zeggen. mooi nummer, The Summer of 42. Eigenlijk een soundtrack, een film soundtrack, gecomponeerd door Michel Legrand, maar door diverse jazz, op cd of plaat gezet. oh ja, toen net had ik het over Randy Weston. De man is geboren in 1926, maar staat ook op het podium bij de Noord uh, Jazz Festival ik geloof op aanstaande zaterdag om een uur of vijf... samen met Bill Harper. Twee oude mannen met echte jazz. Ehm, ja, tijd voor iets vocaals zou ik zeggen. Sousia citroen, peel me a grape... stem van eh, Susha Citroen, Peel Grape... staat op een cd, verzameld cd, vrouwelijke stemmen uit de 21ste century. Nou, dat uh, wat natuurlijk. Dan komen we terecht bij Jack McDuff, brother Jack McDuff, om precies te zeggen. En die heeft Ice Candy gecomponeerd en gespeeld. Oliver Nelson, de, de bekende Amerikaanse componist, arrangeur, dirigent, eh, bandleider en sax, jazz-saxofonist. Echt een, eh, een, groot kanon. Allerlei eh, soundtracks geschreven, met heel veel jazzmuzikanten gespeeld. En heeft ooit een hele mooi album gemaakt. The Blues and the Abstract Truth. En daarop staat ook het prachtige nummer Stolen Moments. Oliver Nelson en dit was Mrs. Fine. Mooi nummer. Wat ook heel fijn is, is Davina en de Vagabonds prachtige naam alleen al. En eh, heb je, wil je deze lieden zien met elkaar... dan moet je ook weer naar het Noordzee eh, Jazz Festival. Want eh, die spelen daar. ik ga er wat van draaien. Defina en de Vagabonds. De, de, zangeres Defina Sowers. Eigenlijk een beetje een stem vergelijkt met Adele, Amy Winehouse, Etta James en Bessie Smith. Eh, mooi muziek gemaakt heeft. We hebben een nieuwe cd uitgebracht, Sunshine. Ik wilde eerst dat nummer draaien, maar ik zie dat de zon nu net weer weg is. Dus ik kies voor een oude cd. En die cd heet, de een cd uit 2007, Under Lock and Key, Shipwrecked. van de muziek van Davina en de Vagabonds. Eh, dus ook weer op het Noordzee de Jazz Festival. Eh, iets heel anders is een, eh, bekende componist, Norrie Paramore. Staat ook vaak op crime jazz cd's. En die heeft een nummertje geschreven, een thema voor een zomerplek place. A team of a summer place. vond het wel een mooi introotje om eh, de volgende nummertje te introduceren. Eh, en dat is Hans Steeuwen. Hans Steeuwen, de bekende cabaretier, heeft, ooit, eh, heeft ook een jazz-cd gemaakt. En daar, begint, gaat hij de band voorstellen. En dat zijn niet de, de meest, minst bekende namen. Luister maar. Hans Steeuwen, ik ga hem even opzoeken waar ik nu heb staan. Hans Steeuwen, The Lady is a Tram. Ik ga nog een keer zeggen wie het allemaal zijn. Deze rare mensen. Da ba ba. Op de contrabassa, Jean Faciani. van roller. That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and her California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Yeah, she gets much too hungry to wait for dinner at eight. She adores the theater, but she never ever comes late. She never messes with anyone she hates. That's why that theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. <laughs> she doesn't like crap games with barons and earls. without care. Oh, I'm so broke. It's over. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a I'm tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings. that isn't a fake. No fake. Dial up to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass, under her shoes We zijn natuurlijk doorgeschakeld naar Tony Bennett en Lady Gaga. Deze twee hebben ooit eh, op een, een, cd van Tony Bennett samengezongen. Duets 2, dacht dat ik dat het was. En eh, dat was een van de mooiste nummers die daarop stond. En dat heeft aanleiding gegeven om nog eens een hele nieuwe cd te maken. Cheek to Cheek. En eh, daar zou ik wel nog een nummertje van spelen. Want de Tony Bennett en Lady Gaga treden op in onze contraien. Ik dacht iets eh, op het Noordzee eh, in Gent binnenkort op 12 juli. En in Rotterdam Noordzee Jazz Festival natuurlijk. Van de cd Cheek to Cheek Anything Goes. In shocking now, heaven knows. Anything goes. Good authors, too, who once knew better words, now only use small letter words writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, that woman prize today are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when, when we propose. Gaga en Tony Bennett, de oude Tony Bennett, live zien. Ik heb het even nagekeken in het speelschema. Vrijdag 10 juli om half negen in Rotterdam, Noordzee Jazz Festival. En 12 juli het Gent Jazz Festival. Nou, prachtig toch? Eh, ja, we zitten bij het thema uh, warmte, zomer. En als het echt heel verschrikkelijk heet is, waar kan je dan het beste zijn? Nou, er is maar één iemand die daar antwoord op geeft. En dat is Stacey Kent. Dan ga ik even kijken of ik hem vinden kan. En die heeft een prachtig nummer gemaakt. De Ice Hotel. Barbados or Antigua. But just now I think the Arctic will suit us well. Let's you and me go away to the Ice Hotel. it all the place could serve our needs so well. Let's you and me go away to the Ice Hotel. Romantic places like to the ice hotel Bahamas are all booked out, and that's just as well. I don't think we're quite ready for Hawaii or Tahiti, and when we will be, only time will tell. Let's you and me go away to the island Stacy Kent eh, van de CD Breakfast and the Morning Tram. Eh, ijshotel, eh, als het echt heet is, waar wil je dan liever zijn dan in een ijshotel? Ja toch? Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Mijn naam is Auke Beuving en we hebben jazz gedraaid die te maken had met de zomer. Die te maken had met lekkere dingen die je tijdens warm weer kan nuttigen. Zoals ijs en drankjes. En ja, het laatste nummertje zijn we weer aan toe. En ik had laatst in mijn filmprogramma, een, doe ik altijd ook een, een, een, liedje wat onder een reclame is geplakt. En toen was dat een reclame van Dolce Gabbana, een parfum. En daar zat een zangeres onder. Ik heb dat opgezocht. En dat, die zangeres heette Mina. En die heette Mina Marcini. Een Italiaanse zangeres, geboren in 1940. En dat is eigenlijk een hele bijzondere stem. Toen ben ik dat eens gaan uitzoeken. Die, mevrouw heeft ontzettend veel cd's gemaakt. Heel veel Italiaanse, maar ook een aantal eh, Engelse of Amerikaanse. Eh, American Songbook bijvoorbeeld. En eh, Mina Singh Sinatra, kortom. En dat is een bijzondere stem. Ik wil er toch nog wat van laten horen. Het is mijn laatste nummer en dan wens ik jullie een hele fijne zondag. Ga mooie dingen doen. Geniet nog zo van het mooie weer zolang het droog is. Het is in ieder geval een beetje donker aan het worden hier. En ja, we zien elkaar weer terug. In ieder geval morgenavond tijdens het filmprogramma. En anders de volgende keer op een zondag. Eh, goeie zondag en we gaan eruit met Mina. Anyway, anytime, anywhere. could live tomorrow, fly to Mandalay.